De kinderopvangtoeslagaffaire speelt al sinds 2004. Maar het CBS keek vanaf 2015 omdat er toen een nieuwe jeugdwet inging en er cijfers werden bijgehouden. Het is niet zeker of de uithuidsplaatsingen altijd kwamen door de toeslagenaffaire. Om dat te bepalen is meer onderzoek nodig, zegt het CBS. Nu er weer meer mensen door corona in het ziekenhuis terechtkomen... worden de patiënten weer over de ziekenhuizen verdeeld. Dat zegt de organisatie die de verspreiding regelt. Het kan dus weer betekenen dat als mensen opgenomen worden in het ziekenhuis... dat meteen eh, tegen ze wordt gezegd van... het kan zijn dat u wordt overgeplaatst naar een andere regio. Dat betekent dat er weer ambulances gaan rijden tussen ziekenhuizen... om patiënten te verplaatsen als dat nodig is. Dit gaat vanaf morgen gebeuren. Rechtbanktolken voeren actie. Vanaf vandaag nemen ze geen nieuwe opdrachten meer aan voor van overheidsorganisaties. Daardoor zullen sommige zittingen of politievoeren niet meer door kunnen gaan. De Belangenclub voor Rechtbanktolken voert al langer actie omdat ze meer salaris willen. Sinds 1981 is dat niet meer omhoog gegaan. En het is een opwindende tijd voor plantenliefhebbers. Want bij de Hortus in Leiden staat een penisplant op het punt om te gaan bloeien. Deze expert vertelt hoe hij eruit ziet. Het is een lange steel. En in het midden zit dan een, een dikke kolfachtige structuur. Die is hmm. een beetje vuilwittig. En die gaat ook stinken en die wordt ook een beetje warm als die gaat bloeien. dat trekt dus heel veel insecten aan. Extra speciaal is dat de Amorpho Vallus, zoals de plant heet, in Leiden al 24 jaar niet meer in volle glorie heeft gestaan. Het wordt de derde keer ooit dat er überhaupt weer zo'n plant bloeit in Europa. Het weer vanavond op veel plekken droog. Het koelt niet echt af. Het blijft zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met ochtends motregen en later een paar flinke buien. Het wordt rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Knoop het nest is de vertraging een kwartier.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 Vandaag nodig ik je uit om met mij de boksring in te stappen. Killer Swing vanuit de Duinring. Ik zou zeggen, neem deze uitdaging aan en help mij de jazz. De underdog in de hedendaagse muziekscene te laten zegevieren. A special warm welcome to all our listeners across the globe. In particular, our fans, to our fans from Taiwan, the Democratic Island State. Ja, de hoogtijdagen van het boksen, zo tussen de jaren 30 en 70 van de vorige eeuw, vielen samen met de opkomst van de jazz. Jazz en boksen boden vooral Afro-Amerikanen een kans natuurlijk om te ontsnappen aan armoede en ellende. Zwarte boxers in Amerika waren dikwijls eh, rolmodellen en helden... voor de eh, eh, Afro-Amerikaanse bevolking. En beroemde boxers als Sugar Ray Robinson en Mohamed Ali... stonden op hun beurt bekend als muziek- en jazzliefhebbers. De openingsronde, getiteld What Have You Done was van de hand van de trompetist eh, Winton Marsalis en gitarist Doug Wamble. Het eh, thema van de soundtrack bij de prachtdocumentaire The Rise and Fall of Jack Johnson. Johnson, de gigant uit Texas, Galveston, was de eerste zwarte Amerikaanse wereldkampioen in de zwaargewichtenklassen, nadat hij tot de ontsteltenis van een groot deel van de blanke bevolking... in 1908 op 30 jaar leeftijd de wereldtitel veroverde in het eh, zwaargewicht... en die in 1910 zonder problemen wist te prolongeren... tegen de tot dan toe ongeslagen grote witte hoop James Jeffries. En die Jack Johnson, ja, dat was een enorm flamboyante figuur... die zich eh, weinig eh, gelegen liet liggen aan de heersende moraal... van zowel de blanke als zwarte gemeenschap in die tijd. En eh, hij vergaarde enorme wel, rijkdom. verzamelde vrouwen bij de vleet, zwart en blank... deed de Matahari, hield van snelle auto's, bling bling, noem maar op... Maar uiteindelijk vond hij de Amerikaanse overheid op zijn pad... die zijn leven zuur begon te maken vanwege zijn vele vrouwen... wat eh, resulteerde in een strafblad... waardoor hij een eh, tijdje uitweek naar Europa. Hij keerde in 1920 terug en eh, bleef professioneel boksen tot zijn zestigste. Jack Johnson, tot ver in de jaren 30... en was een inspiratie voor mannen als Mohamed Ali en Miles Davis. En ook grappig om misschien te vermelden... in 2018 was het uh, eh, notabene die vermaledijde Trump... die Jack Johnson postuum zijn strafblad kwijtschold. <clears throat> Jack Johnson, een ware bokslegende. This is the feature attraction. 15 rounds for the World's Heavyweight Championship. Weighing 193... wearing purple trunks, outstanding contender for heavyweight honors, the former heavyweight title holder, Max Schmeling. Weighing 198 and three quarters, wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Lewis. Now let us talk about the Brown Bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the Brown Bomber. Joe Lewis was a fighting man. Well, let us talk about the Brown Bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fighting man. Well, now stop. Let me tell you this story, and I hope you'll understand. I want to talk about a mighty great fighting man. He fought with the master's hands. He was born way down in the lowland in the state of ALA. He's a farmer boy, so I was told he had mother wit in his heart. Until one day he's thinking hard, thinking about the things involved. He packed his bag, kissed his mother in the door, and headed for old Detroit. And there he started to work and train. He never did have any fun. Until one day, to his surprise, up walked Mr. Blackburn. Then Joe Louis started his career. His future was at stake. He fought from the bottom through the golden glove and on to the heavyweight. Now let us talk about the brown bomber. Oh, tell the nation his story. Good Lord, talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fine man. Well, let us talk about the brown bomber. Oh, in the story. Let us talk about the brown bomber. Well, Joe Louis was a fine man. Well, there's Canary smelling an old bear. Just like the Battle of Jericho. John Henry Lewis, Jack Dempsey was there. Way down in Jericho. He fought Max Mellon the second time. Just like the Battle of Jericho. Knocked him down, took the crown in Jericho. Now a million people, they all were glad. Just like the Battle of Jericho. Greatest champ we've ever had. Jericho. Now let us talk about the brown bomber. Oh, tell the nation story. good Lord, we'll talk about the brown bomber. Well, Joe Lewis was a fighting man. Well, let us talk about the brown bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the brown bomber. Well, Joe Lewis was a fighting man. Now just read the story of his life. Just like the Battle of Jericho. His dear loving mother was the light way down in Jericho. She told him to pray, treat your neighbor right, just like the I of Jericho. Very hard work went to bed at night. Way down in Jericho. Now all you great fighters, you listen to me. Just like the Battle of Jericho. You'll never win a battle until you get on your knee. Way down in Jericho. Old Peter, Moses, James, and John. Just like the Battle of Jericho. Josh, did the battle and the battle was won. Way down in Jericho. Now let us talk about the brown bomber. Tell the nation the story. Let us talk about the brown bomber beiden men. Joe Louis, The Brown was nog zo'n legendarische zwarte bokser... die heerst als uh, wereldkampioen zwaargewicht van 1937 tot 1949. Een van zijn meest bekende overwinningen was die tegen de Duitse Max Schmeling. In 1938, die eh, door het nazi-bewind naar voren werd geschoven... als het eh, ja, ideale prototype Ariër... Maar ondanks zijn fenomenale loopbaan, boksloopbaan... eindigde Joe Louis zijn leven in misère door drank, drugs en financiële problemen. En opvallend genoeg was het eh, bij zijn begrafenis die Max Smelling... die de betaling van de begrafenis op zich nam. Want Max was na de eh, Tweede Wereldoorlog... een van de beste vrienden geworden van die legendarische Joe Louis. Out they come, 15 rounds to go for the World Heavyweight Championship. Both fighters feel each other out... much as you'd expect any strangers to do. nothing By that river stick you wicked and you depraved And you all misbehave If you wanna be saved Sing you sinners Come on, sing you sinners You heard what I said. Now come on and sing, you sinners. Yeah. Whenever there's music, the devil kicks. He don't allow music. By that river sticks you wicked and you depraved and you all misbehaved. If you wanna be saved, sing, you sinners. Roy Hamilton. Sing You Singers. Roy Hamilton was een zanger in de jaren 50, 60. Maar hij begon zijn carrière als bokser. En hij werd zelfs eh, kampioen in de eh, amateurklasse. Eh, totdat hij besefte dat hij eigenlijk nog beter kon zingen dan boksen. En toen hing hij zijn bokshandschoenen aan de wilgen. Een ander voorbeeld van een, een muzikant die begon als bokser... is Kenny Dorham, de trompetist... In de jaren 40 was hij echt een gevierd kampioen in het eh, leger, bokskampioen in het leger. Maar daarna ging hij zich ook eh, toeleggen op het trompetspelen. En het nummertje uh, heette Katie's Motion van Kenny Dorm. Dus met trouwens Henk Mobley geloof ik op tenor sax. En uh, daar vergat ik daar straks nog te vertellen. Het nummertje Joe Louis was a fighting man... kwam van de gospel eh, band The Dictionaries uit 1949. Een ode aan de bokser Joe Louis. Ja, we gaan verder met nog een legendarische man. Sugar Ray Robinson, the man who goes on and on and on as a boxer opens his European tour with a bout in Brussels. He takes on Belgian middleweight Emil Sarens, and despite his years, Sugar Ray is right in there punching. Robinson is 43 years old, an age when most boxers are content to spend the day in a rocking chair looking over their newspaper clippings. De stylish Prince of Haarlem, wiens eh, voetenwerk en souplesse ongeëvenaard waren. Die eh, werd hier vereeuwigd eh, eerst in de song Sugar Ray... Bij, door het We Three trio Roy Haynes, Phineas Newborn en Paul Chambers, uh, bas Phineas Newborn, de pianist. En Roy Haynes, de drummer. En die Sugar Ray was uh, tevens een eh, groot liefhebber van eh, jazzmuziek... eigenaar van een nachtclub in Harlem, New York... waar mensen als Dizzy Gillespie, Miles Davis, Red Garland, Lennon Horn... graag geziene gasten waren. Ehm, dat werd gevolgd door het, ja, het hele bekende gevecht. Het zesde en allerlaatste gevecht eh, bekendstaande bekend als St. Valentine's Day's Massacre... tussen Sugar Ray Robinson en Jack LaMotta, de Bronx Bull. Uh, vereeuwigd in de welbekende film The Raging Bull met eh, Robert De Niro. Dat gevecht vond plaats op 14 februari 1951. En het gevecht werd in de laatste ronde gestaakt... na interventie van de referee... nadat die Sugar Ray eigenlijk LaMotta alle Boeken van de Ring had uh, laten zien. En Dizzy Gillespie schreef als eh, ode, als eerbetoon, zijn nummer. The Champ. Waarbij trouwens de blaassolo's, Solo's, die de, ja, een beetje de hevigheid van het eh, gevecht weerspiegelden... gedaan werden door niemand anders dan John Coltrane. Sugar Ray Robinson. Ook weer zo'n legende. Sanchez. luistert nog steeds naar Killer Swing vanuit de Duinring. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ja, met bebloede ogen door blijven vechten, blijven dansen, bewegen, incasseren en uitdelen. Zo moet een aangeslagen bokser in de, in de ring eh, zien te overleven. Je hoorde eerst de Blood Groove van eh, drummer Herlin Riley. En dat werd gevolgd door nog weer een beroemde drummer, een Europese drummer dit keer. Charlie Antolini uit eh, Zwitserland. Die eh, raken klappen uit deelde à la Buddy Rich in het nummer Punching Ball. Ja, als je ongetraind <clears throat> de ring ingaat, dan fungeer je meestal als een eh, boksbal. En ja, krijg je alle hoeken van de ring natuurlijk te zien. En dat ja, werd weerspiegeld in het nummertje van die Charlie Antolini. En in de blazerssectie, dat is misschien wel leuk eh, om te vertellen... daar zat eh, de hier zeer bekende, in Nederland zeer bekende... en in Europa zeer bekende Ak van Rooyen. Die zat dus in die blazerssectie. Die speelde regelmatig met die Charlie Antolini uit Zwitserland. up, back on the street. Did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet. Just a man with the will to survive. And many times it happened too fast. You change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past. You gotta fight keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. the face out in the night, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with a skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger, it's the queen of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night turn us on. straight to the top. I got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop. I'm just a man with a will to survive. Yes. And it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night watching us all in the eye. Oh, the tiger, the eye of the tiger. Yes, he's ready to fight, stalk and prey in the night, and he's watching. Je hoorde The Eye of the Tiger, het eh, bekende nummer uit de film eh, Rocky 3 van de band Survivor oorspronkelijk. Hier in een eh, jazzy uitvoering van onze welbekende Paul Enka. En daarvoor hoorde je de kampioen drummer Art Blakey met een ja, met de themasong van, de, van muziek... oorspronkelijk stammend uit de musical Golden Boy. En die verhaalt over een zwarte jongeman... die besluit om eh, prijsvechter te worden... om aan de armoede te ontsnappen. Art Blakey met dat nummertje Golden Boy. Ja, ik zie dat we aan het einde zitten van het eerste uur. We hebben een aantal eh, rondes gehad. In het tweede uur gaan we door met de killer swing vanuit de Duinring.